Goedemiddag, ik ben Dielke en Dit is het nieuws van NOS op 3. Nog meer kofferdrama op Schiphol. KLM heeft een storing in het bagagesysteem. Reizigers die overstappen op Schiphol voor een Europese vlucht... kunnen daarom vandaag alleen handbagage meenemen. Of ze moeten hun koffer achterlaten op Schiphol. Maar ja, daar staan al duizenden koffers door een personeelstekort. Deze mensen hebben ze gezien. Heel veel bagage. En eh, waar het vandaan kwam, dat stond niet meer op het scherm. Dus ja, hoe dat dan kan, geen idee. Nou, als je dat kijkt, het is gewoon echt chaos. Alle koffers die er liggen, naar nou, mensen, schoenen, bukjes. Het is echt, eh, ja, we hadden van tevoren de verhalen gehoord. Maar dat het zo erg zou zijn, hadden we niet verwacht. KLM-reizigers kunnen een voucher aanvragen of hun reis omboeken... als ze niet alleen met handbagage kunnen reizen. Maar het lijkt er wel op dat het omboeken geld kost. Siebert van Linden wordt ontslagen bij zijn eigen stichting, heeft de rechter beslist. Siebert en zijn zakenpartners hielden met die stichting miljoenen over aan een mondkapjesdeal met de overheid... terwijl ze hadden beloofd daar niks aan te verdienen. Siebert was al geschorst als bestuurder, maar de rechter vindt dus dat hij helemaal weg moet. In Oostenrijk zijn twee Nederlandse wandelaars zwaar gewond geraakt in de Bergen... Een vrouw van 73 viel in Tirol ruim 30 meter naar beneden. En in Salzburg viel een man van 72 toen hij struikelde. Het is niet bekend hoe het met de wandelaars gaat. Stuur geen dreigberichtjes naar de dolfijnvrouw, zegt de politie. Die vrouw was dinsdag op het strand van Zandvoort... toen er ineens een spitsnuit dolfijn zwom. Andere strandgangers probeerden hem terug te duwen in zee... maar de vrouw sloeg haar been over het dier en klom erop. Hé, hey, doe normaal! Hé, doe ze even wat doe jij? Doe van allemaal niet. Via social sturen mensen boze en bedreigende berichten aan de vrouw. De vrouw meldde zich gisteren zelf bij de politie. Ze zit vast en wordt verhoord. Met de dolfijn gaat het trouwens goed. Die zwom na het avontuur weer naar open zee. Het weer is bewolkt en in het noorden, westen en zuiden regent het. Straks zijn ook het midden en het oosten aan de beurt voor een plensbui. Het wordt hooguit 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Haarlem. Dat komt door een beschadigd spoorviaduct. En tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond.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 kunnen alleen met handbagage reizen. Dat komt door de nasleep van een storing gisteren in het bagagesysteem. Irak is woedend op Turkije na een bombardement in het grensgebied. Bij de aanval kwamen gisteren zeker acht toeristen om het leven. Turkije ontkent betrokken te zijn. De Chinese taxidienst Didi Chuxing moet een boete betalen van bijna 1,2 miljard euro. Volgens de Chinese toezichthouder heeft het bedrijf op grote schaal de privacy van klanten geschonden. Het weer. Op veel plekken regen, maximaal 21 graden. Vooral in het noordwesten staat veel wind. De repente una voz me decía, está bien hijo mío que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios me divertía y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz escucha. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. Era lo que en la no me decía. está en la buena, pero en la mala.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 See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just the say, see you later. Yeah. Chola, mama, chola, ahora mama, chola. East Coast. Ahora mama, chola, mama, chola.